uur. met het NOS Journaal. In de Oekraïnse stad Kriviri in het zuiden van Oekraïne... zijn meerdere gebouwen getroffen door Russische luchtaanvallen. Volgens de burgemeester werd onder meer een appartementencomplex... van vijf verdiepingen geraakt. Een onbekend aantal mensen zou er slecht aan toe zijn. De burgemeester van de Oekraïnse stad denkt ook dat er nog slachtoffers onder het puin liggen. Amerikaanse oud-president Donald Trump is aangekomen in Miami, waar hij vandaag naar de rechtbank moet. Trump is aangeklaagd in verband met de geheime documenten die vorig jaar op zijn landgoed in Florida werden gevonden. De oud-president wordt daarom verdacht van het achterhouden van geheime documenten en het afleggen van valse verklaringen. Trump vindt zelf dat hij slachtoffer is van een heksenjacht, bedoeld om zijn campagne voor de presidentsverkiezingen van 2024 tegen te werken. De voetbalsters van Zweden moesten bij het WK van 2011 hun geslachtsdeel laten zien... om te bewijzen dat ze vrouw waren. Dat schrijft de Zweedse oud-international Fischer in haar boek. Toen er geruchten ontstonden dat een land stiekem mannen mee liet spelen... wilde de FIFA tests invoeren. Bij Zweden hield dat in dat speelsters hun broek uit moesten trekken... voor een vrouwelijke fysio en een mannelijke arts... De Nederlandse man die zaterdag in Frankrijk zijn buurmeisje van 11 doodschoot... is aangeklaagd voor moord. Hij en zijn vrouw hebben al jaren ruzie met hun buren over een stuk grond... dat aan beide tuinen grenst. De man zou na een woordenwisseling op het meisje en haar zusje hebben geschoten. Het zusje van het omgekomen meisje werd niet geraakt, maar is in shock. De vader en moeder raakten gewond en moesten naar het ziekenhuis. Volgens de Franse justitie was de Nederlandse man onder invloed toen hij op zijn buren schoot. Het weer nu nog een graad of 15. Vanochtend opnieuw volop zon. Vanmiddag wordt het uiteindelijk iets minder warm dan gisteren met 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, zin in is Zin in ZFM.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 I wanna know to keep me going, baby. I close my eyes and all I dream is you. Sing, sing, sing, my dream around. Do, do, do, do, do, do, my dream around. my dream around. Do, do, do, do, do, do, my dream.